Ook zijn er meerdere gewonden, waarvan er sommige slecht aan toe zijn. Deze man liep door de winkelstraat toen het gebeurde. There's uh, a lot of police. There's a dead body in the middle of the road, and then over here there is uh, all of the um, emergency services that are uh, trying to help victims and people. There's a lot of people walking uh, with limps and injuries. De bestuurder van de auto is opgepakt. Volgens de Duitse media is er een brief gevonden in de auto, maar wat daarin stond is niet bekend. Oud-minister Sander Dekker is zwaar gewond geraakt tijdens een ritje op zijn racefiets. Volgens verslaggever Albert Bos reed hij door de duinen in de buurt van Den Haag toen het misging. Een wandelaarster heeft hem eh, toen bij zijn arm gegrepen. Toen is Dekker ten val gekomen en hard ook. Hij heeft onder meer eh, zijn bekken, sleutelbeen en ribben gebroken. Overigens wordt ook gemeld dat het goed met hem gaat, dat hij eh, stabiel in ieder geval is. Ja, de wandelaar is opgepakt. Het verkeer in en om Leusden bij Utrecht heeft veel last van een gekantelde goederenwagon. Die kantelde vanmiddag in de buurt van een drukke overweg die daardoor is geblokkeerd. Spoorbedrijf ProRail denkt dat het nog wel even gaat duren voordat alles weer is opgeruimd. En we hebben vandaag weer een nieuw benzinerecord aangetikt. Iets meer dan 2,5 euro moet je nu neerleggen voor een liter. Olie wordt alsmaar duurder en daarmee dus benzine, zegt verslaggever Nick Wouters. Olie wordt duurder omdat er ook weer nieuwe sancties tegen Rusland eh, worden ingevoerd... waardoor Russische olie minder naar ons toe komt. Ja, als er ergens minder van is en de vraag blijft hoog... dan eh, loopt de prijs ook op. Er is gewoon enorme honger naar olie. Een dorst naar olie zou je kunnen zeggen. In april werd de belasting op brandstof nog verlaagd... om de hoge prijzen te compenseren. Anders had je nu al bijna 2,70 euro moeten betalen. En dan nog het weer. Vanuit Zeeland wordt het langzamerhand weer droog. Kan vanavond nog wel een buitje vallen. Morgen af en toe zon, ook op de meeste plekken droog. Dan in het oosten kans op een bui en een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht sta je in de file tussen Breukelen en Maarsen. Je hebt daar een kwartier tijdverlies. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen is de vertraging 10 minuten. De A27 is druk van Utrecht naar Almere tussen Beeldhoven en Eemnes een kwartier vertraging. Verder 20 minuten oponthoud op de N207 Hillegom Alfa aan de Rijn tussen Abbenes en de afrit Nieuwveen. En op de N242 Alkmaar Middenmeer sta je 10 minuten vast bij Sint Pancras.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 Want als je mij alleen al aanraakt, hoor ik engelengezang. Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Oh, heb je nog wat liggen voor mij? Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine. En jij houdt daar je aansteken bij. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde je nog wat liggen voor mij? Hart van benzine en hele beker knieën. in lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria, al maar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans chaîne mijn ogen begon te bevochtigen. Ja precies, alsof er een engeltje in je oog wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde, kreeg ik nu pakken aan amoureus geweld heb je daar heel misschien wat liggen voor mij.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta gitana que yo siempre canta. cantaré. Cuando se inmala dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.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 zijn pamfletten gevonden waarin iets over Turkije staat. Wat er precies in staat is niet bekendgemaakt. De bestuurder, een Duits-Armeense man van 29, zit vast. De politie heeft twee tieners uit Almere opgepakt... die worden verdacht van poging tot matchfixing... Ze zouden amateurvoetballers in de tweede divisie tienduizenden euro's hebben geboden... om zo wedstrijden te manipuleren. De Belgische koning Filip heeft zijn spijt betuigd voor de wandaden uit het koloniale verleden. Hij deed dat in een toespraak bij zijn eerste bezoek aan Congo...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 To admit you missed your goal, since you wanna have it all, get on with your life. Don't wait until tomorrow. what I had with you. blind. Listen to your heart. Don't fear the reaction. Keep on walking, don't look back, and finally you'll find that track.